7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitse opvangcentra voor asielzoekers waren vorig jaar ruim duizend keer het doelwit van geweld en racistische acties. Dat is vijf keer zo vaak als in 2014. Vooral het aantal brandstichtingen schoot omhoog, van 6 naar 92. De Duitse politie noemt de stijging dramatisch... en zegt dat alle acties tegen opvangcentra zwaar moeten worden bestraft. De meeste incidenten waren in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... waar relatief de meeste vluchtelingen worden opgevangen. PvdA-vicepremier Ascher is blij dat fractievoorzitter Samsom opnieuw lijsttrekker van de PvdA wil zijn. Samsom sprak daarover vorige week in het BNN-radioprogramma De Overnachting. Asher zegt dat het fantastisch zou zijn als Samson weer de lijst wil trekken. Hij noemt het een prettige bijkomstigheid dat hij het dan niet zelf hoeft te doen. Asher wordt geregeld genoemd als volgende PvdA-leider. Hij zegt dat Samson vandaag leiderschap heeft getoond met zijn vluchtelingenplan. Volgens Asher is Samson een stap verder gegaan in het nadenken over een oplossing voor de vluchtelingencrisis. Het plotselinge vertrek van de kinderombudsman leidt tot vragen in de Tweede Kamer. Oppositiepartijen CDA en D66 zeggen dat Mark Dullaert veel goed werk heeft verzet en daarom door zou moeten gaan. Dullaerts contract loopt op 1 april af en wordt niet verlengd omdat zijn baas, de nationale ombudsman, zijn eigen team wil samenstellen. Algemeen werd aangenomen dat de huidige kinderombudsman nog een termijn zou aanblijven. Een paar maanden geleden werd hij nog benoemd als voorzitter van de Europese ombudsmannen. CDA en D66 willen opheldering over de gang van zaken. Staatssecretaris Kleinsma vindt dat de nieuwe bestuursvoorzitter van pensioenbeheerder APG te veel gaat verdienen. De nieuwe topman van Olven krijgt een salaris van 500.000 euro plus een pensioenbijdrage van 66.000 euro. Hij verdient wel een ton minder dan zijn voorganger. Kleinsma zegt in een reactie dat ze niet over de beloning van pensioenbeheerders gaat, maar dat ze het nog steeds te veel vindt.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 In de Randstad vooral nog vertraging op deze wegen. De A2 richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarsen een kwartier vertraging vanwege een kapotte vrachtwagen in de tunnel bij Utrecht. Je kan omrijden via de andere kant van Utrecht over de A27. A12 naar Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. En verderop tussen Woerden en eh, knooppunt Gouwen 12 kilometer. Dat laatste komt door een eh, kapotte vrachtwagen bij knooppunt Gouwen op de A20 richting Rotterdam. De rechterrijstok is daar dicht.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 Monday as if there was no past. Doing it kept saying Sarah Larsen. Je hoort nu My Love. Leuk dat je luistert naar 2 tweede uur voor CFM Jong Zandvoort. Nog tot en met 8 uur. En daarna hoor je Alternative FM. En eh, ze zijn al heel druk bezig met opbouwen hier no going back. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She sweet as pie, but if you break her heart, she turn cold as a freezer.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 De entree is volledig gratis en opgeven kan bij rommelmarktzandvoort.gmail.com. Ook op 31 januari de 10.000 uh, 10 stappen van Zandvoort vanaf 10 uur Mosterd is bij de Oude Halt Snackbar. Meedoen is ook volledig gratis. Wij gaan weer lekker muziek draaien. Tot en met half acht. Want dan eh, ben ik terug met de top 5 films in de bioscoop. Maar eerst hoor je um, Stay van uh, eh, Keigo. so deep, I closed my eyes and I just took off running. I turned saw the look on your face, so I stayed. iets te laat. Maar het is tijd voor de top 5 films op nummer 5 staat Max, eh, met Max voor uh, Fury Road voor 16 jaar en ouder. Op nummer 4 Inside Out voor alle leeftijden. Op nummer 3 The Look of Silence voor 12 jaar en ouder. Op 2 naar spannende muziekie. Op 2 staat Star Wars The Force Awakens voor 12 jaar en ouder. Op nummer 1 staat Human voor alle leeftijden. You miss me. I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. can't take it. Tiesto. Maar eerst je catch and Release van Matt Simons. Ik ben er nog tot en met 8 uur in een mooie Alternative FM.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 Een contrabas, dat hoor je zo meteen. Bij in Alternative FM. Maar eerst gaan we nog één nummer draaien. En dan ben ik er volgende week weer met CFM Jong Zandvoort. Dus ik zeg tot volgende week. Hier is toeslemming. Tous tous les macho, mais tu prends de vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que, que, que tu le mérites. avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moi, ou belle. C'est jamais bon. Bête ou belle.